Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tegen de man die in Breukelen een vrouw ontvoerde en haar meermaals verkrachtte... is tien jaar cel geëist. Volgens officier van justitie handelde hij bewust... en heeft hij het slachtoffer en haar familie enorm veel leed aangedaan. Hij zou de vrouw in zijn auto hebben gestopt, een aantal keren hebben verkracht... en uiteindelijk langs het spoor bij Diemen hebben vrijgelaten. De 45-jarige verdachte heeft bekend en heeft gezegd dat hij spanning zocht. Rechters en raadsleden bij het gerechtshof en de Hoge Raad slaan alarm over de in hun ogen steeds slechter wordende werkomstandigheden. Ze hebben als groep onder de naam Tegenlicht een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer, meldt Nieuwsuur. De rechtspraak komt 40 miljoen euro tekort door onder meer een mislukt automatiseringsproject. Door geldgebrek en overwerk komt de kwaliteit van de rechtspraak steeds meer in het gedrang, zeggen de rechters. Bij een gevangenisopstand in Tajikistan zijn zeker 25 gevangenen omgekomen. Ook een bewaker en een politieagent kwamen om het leven, meldt persbureau Reuters. De opstand begon gisteravond toen een man, vermoedelijk een IS-aanhanger, een bewaker aanviel. Pas uren later, toen de bewakers versterking hadden gekregen, kon de orde worden hersteld. In de zwaar bewaakte gevangenis, 300 kilometer ten noorden van de hoofdstad Dushanbe, zitten voornamelijk mensen die zijn veroordeeld voor religieus extremisme. Tijdens een dansavond heeft een man in Californië twaalf mensen doodgeschoten. Bij de aanslag raakten twaalf anderen gewond. De schutter is door de politie doodgeschoten. Het gebeurde in een bar in de plaats Thousand Oaks bij Los Angeles. De Duitse Manfred Weber is namens de Europese Christen-Democraten kandidaat om voorzitter Juncker van de Europese Commissie op te volgen. Weber heeft de steun van onder andere bondskanselier Merkel en het CDA. Ook de sociaal-democraat Frans Timmermans wil Juncker opvolgen. Het weer, droog veel zon, maximaal 13 graden. Morgen begint het met bewolking, maar al snel breekt de zon door.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 En wil je kijken of luisteren via het internet, dat kan. Eh, eh, Zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen met de Jackson 5 en daarna Niels Sedaka. Veel plezier het komende uur. van uh, Niels Daka. En voor de goede luisteraars, die hebben hem vast wel gehoord... Eh, Elton John zong ook mee. Hij staat niet op de lijst eh, bij de opname, maar hij zong wel mee. Dan weet je dat. en we begonnen met de ABC van de Jackson 5. Die kwam uit 1970. En Bad Blood trouwens uit 1975. En nu we toch over het jaar 1970 hadden... toen kwamen er twee LP's uit, allebei met de titel Tapestry. De ene was van Carole King, wereldberoemd... en de andere was van Don McLean minder bekend, maar fantastisch mooie nummers erop. Ook deze, And I Love You So. And I love you so The people ask me how How I've lived till now I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yeah. set me free. But I don't learn. And you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief. Once a page is read love is dead. That is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. nummer is de aanschaf van die LP al meer dan waard. Dan McLean van het album Tapestry and I Love You So. En dan gaan we naar de eh, UK top, 50 van, eh, top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben nieuw, drie, nieuwe binnenkomers. En ze zitten allemaal een beetje in de lagere regionen. We beginnen op nummer 37 met Betty Everett. It's in his kiss. Eh, de nieuwe binnenkomer op 37, Betty Everett en It's in His Kiss. En enkele plaatsen hoger op 31 vinden we Malcolm Roberts. Niet heel erg bekend die naam, maar hij heeft toch een aantal hits gehad in die top 40. May I Have the Next Dream With You staat op 31. Hij kan zingen, Malcolm Roberts, May I Have The Next Dream With You. Nieuw op 31. Maar een heel grote hit zal het helaas niet worden. De hoogste nieuwe binnenkomer komt binnen op 23.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 Ehm, we gaan luisteren naar de Cats, naar een eh, track van het album Take Me With You... gecomponeerd door Kees Veerman uit 1970 trouwens. Hier is Don't Waste My Time. and fear not to fear. Cause tomorrow there'll be another day. Before you know it, the day will pass away. And years go by until the end of time. Don't waste my time and tell me you are mine. Take Me With You, dat is het album waar dit nummer op voorkomt. En dat heet Don't Waste My Time en het waren natuurlijk de Cats. Ehm, de tip van Willem, ja, die kon je eigenlijk 50 jaar geleden al zien <laughs> aankomen. Alhoewel, wij wisten 50 jaar geleden nog niet dat eh, vanmiddag dit programma hier zou zijn. Maar 50 eh, jaar geleden, op 9 november, werd het eh, White Album uitgebracht van de Beatles. En morgen wordt het opnieuw uitgebracht. Met extra's die nog nooit legaal zijn uitgebracht. Eh, erg, naar, erg eh, leuk om naar uit te kijken en zeker om aan te schaffen. En Willem heeft van de, dat dubbelalbum een eh, nummer gekozen. Happiness is a Warm Gun. En dat is de titel van een tijdschrift over geweren, pistolen en alles wat kan schieten. Maar die hebben dat ook weer gejat een beetje... van een boek van Charles Schulz van Snoopy. het boek heette Happiness is a Warm Puppy. Daar is het dus vandaan. The Beatles, Happiness is a Warm Gun. De tip van Willem. She's not a girl who misses much. oh, yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. that I'm left town. I need a fix cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Het is A Warm Gun. Dat is namelijk iets, dat hebben ze net afgeschoten. De vraag is alleen waarop, willen we niet weten. Dit waren de Beatles, Happiness is a Warm Gun van het album The White Album. En dat wordt morgen dus opnieuw uitgebracht, exact 50 jaar na de originele verschijningsdatum. Hier zijn de Traveling Wilburys. she wrote Traveling Wilburys Volume 1. En de vocalen waren van Dylan, Tom Petty en Jeff Lynn. Ehm, dan gaan we nu... <laughs> ja, we gaan iets met de Beatles doen. Althans, de Beatles doen zelf niet mee. Maar alles wat er eh, gezongen wordt gaat over titels die de Beatles hebben gehad in hun eh, carrière. Hier zijn eh, de jongens van Barclay James Harvest met Titles. are you trying to deceive? Tell him 1978 van het album Time Honored Ghosts... was dit de groep Barclay James Harvest en hun nummer heette Titles. En dat was 1975 en tien jaar eerder had Donovan zijn allereerste hit met Catch the Wind. In the chilly hours and minutes of uncertainty I want to be in the warm hold of your loving mind to feel you all around me and to take your hand along the sand. I ah, bet I may as well try and catch the wind when sundown pales the sky. I want to hide away. Love Affair had eh, twee grote hits. De allergrootste, dat was Everlasting Love. En de tweede, die heette Rainbow Valley. Emotions It's Gone kwam uit in 1965. En dit stond op de B-kant. En het heette I've Got Misery. Ook helemaal niets mis mee. Een top 100 hit uit het jaar 1960. Ook toen werden er al hits gemaakt. Joe Jones en You Talk Too Much. just Joe Jones met You Talk Too Much, een top 100 hit uit 1960. In 1970 brachten de Doors een album uit met de titel Morrison Hotel. En daar kom ik op dankzij mijn Rotterdamse muziekvriend Danny. Hij eh, maakte me even attent op het nummer Indian Summer... omdat ik vanmorgen een stukje schreef waarin Indian Summer voorkwam. Hier zijn de Doors. Charleston Hotel. Daar waren de Doors met eh, Indian Summer. Eh, we gaan nu luisteren naar een stukje Good Time Music. En dan heb je het over de Love and Spoonful. Hier is de Fishing Blues. time music, maar ook feel good music van Love and Spoonful. Dit was de Fish and Blues. We gaan eruit met de eh, Sailor, met Jacaranda. En we zien elkaar weer terug aan het andere kant van eh, drie uur.